excuses aan. Binnen een paar uur zal de Cypriot een woordvoerder van de regeringspartij gezegd. Alleen als het land dat bedrag binnenhaalt wil Europa 10 miljard aan noodsteun bijdragen. Cyprus heeft tot maandag de tijd om met een oplossing te komen. De Europese Centrale Bank heeft aangegeven na maandag te stoppen met noodsteun aan Cypriotische banken als er geen plan is. De oppositie reageert kritisch op het bezuinigingsplan voor het gevangeniswezen van staatssecretaris Steven van Justitie. Het CDA spreekt over draconische maatregelen die ongehoord zijn. De PVV noemt de plannen desastreus en D66 spreekt over kaalslag. De oppositiepartijen CDA, PVV en D66 snappen niet dat het kabinet inzet op criminaliteitsbestrijding en dan gevangenissen sluit. Een man uit Marknesse is opgepakt voor de handel in explosieve stoffen. In en rond zijn huis en in een loods zijn kruid en grondstoffen gevonden waarmee vuurwerk kan worden gemaakt. De explosieve opruimingsdienst heeft de explosieven gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de verdachte de grondstoffen en het kruid op internet te koop aanbood en per post naar kopers opstuurde. Het weer. Vannacht nemen de bewolking en de oostenwind nog iets toe. Het koelt af naar 2 tot min 5 graden. Morgen vroeg ligt de gevoelstemperatuur daardoor tussen de min 10 en min 15 graden. Morgen verder nog meer bewolking en mogelijk sneeuw.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 Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no retrocede. retroceder, andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move, for just one dream. one dream. One move, me moviéndose.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 De PVV noemt de plannen desastreus en D66 spreekt over kaalslag. Teven gaat 340 miljoen bezuinigen op de gevangenissen. Hij wil veel meer gebruik gaan maken van meerpersoonscellen en elektronische enkelbanden. De Belgische kindermoordenaar Kim de Gelder moet levenslang de gevangenis in. Dat heeft het Hof van Assise bepaald. Vanmiddag kwam de jury tot de conclusie dat de Gelder toerekeningsvatbaar en schuldig is. De Gelder stak in een kinderdag